bij Hoek van Holland de paraffine die daar was aangespoeld opgeruimd. Het ging volgens Rijkswaterstaat om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. Deze week spoelde op de Friese Waddenkust bij Holwerd zo'n 5000 liter paraffine aan. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Vermoedelijk komt de paraffine van een boorplatform. Het is een bijproduct namelijk van de olieindustrie. De paraffine kan schadelijk zijn voor dieren die ervan eten. In Rotterdam heeft het tropisch zomercarnaval weer honderdduizenden bezoekers getrokken. De kleurige optocht van zo'n 2,5 kilometer trok dwars door de binnenstad. Tijdens het zomercarnaval is het wereldrecord salsa-danser verbroken. de recordpoging deden 576 paren mee, 125 meer dan bij het vorige wereldrecord. Dat werd gevestigd in Venezuela. Het tropische carnaval in Rotterdam begon in 1984 op kleine schaal en is uitgegroeid tot een evenement dat mensen uit het hele land trekt. Keeper Maarten Stekelenburg heeft een vierjarig contract getekend bij AS Roma. De doelman van Ajax en het Nederlands elftal is vandaag medisch gekeurd en bracht daarna een bezoek aan het trainingscomplex van de Italiaanse club. Volgens een zaakwaarnemer moeten er alleen nog wat financiële details worden geregeld tussen Ajax en AS Roma. Maarten Stekelenburg debuteerde in 2002 bij Ajax. Hij speelde 191 wedstrijden voor de Amsterdamse club. De Belg Philippe Gilbert heeft ook de wielerkoers Classica San Sebastian gewonnen. Gilbert reed op 4 kilometer van de finish weg uit een kopgroep en kwam alleen over de streep. Tweede werd Rabo-renner Carlos Barredo voor de Belg van Avermaat. Het was voor Gilbert alweer de vijfde zege in een klassieker. Dit jaar won de Lotto-coureur al de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaak-Luik. Ook in de afgelopen Tour de France was Gilbert etappenwinnaar.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 Iedere vrijdagmiddag hier de 40 beste platen van Europa. En dat alles zo aan het begin van je weekend. Voor sommigen dus ook het eh, begin van de vakantie. Want volgens mij is de laatste schooldag voor de meesten hier eh, in de regio. Jaargang 21 alweer van de lijst. Aflevering 29. Vandaag 22 juli 2011. En trouwens voor mij alweer de laatste uitzending van juli. Want volgende week zit ik hier niet. Nee, hebben we een man die een stem heeft van een eh, roestige stemvork. Pascal van der Beek die eh, neemt dat even van mij over volgende week vrijdag. Deze week in de lijst 20 stijgers, 4 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen zijn Kesha met Blow, Ricky Iglesias, Usher, Dirty Dancer. Cherise en Bruno Mars, Before It Explode. Room 5 komt er straks nog aan. Moves Like Jagger is met 10 plaatsen namelijk de snelste stijger. Alexander Stan, Mr. Saxa zakt zakte 12 en daarmee zakte ze van 7 naar nummer 19. Langs genoteren, dat was Snoop Dogg, David Guetta. Sweat staat namelijk alweer 18 weken in de lijst. Even snel door de geschiedenis 1946. 91 personen komen in Jeruzalem om het leven bij een bomaanslag op het eh, Koning David Hotel.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 Want alles in de 11e week dat zij in de lijst van Europa staan. Een single dus, Jetlag. Vorige week stond deze dame trouwens nog op nummer 19. Nu al op 13. Deze dame die heet Katy Perry. En de single heet Last Friday Night.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 vinden wij deze week op nummer 20 Kate Ryan en Love Life. In haar zesde week blijft ze dus zitten. Een slechte week voor Alexander Stan. Mr. Sexo Beat zakt namelijk 12 plaatsen in haar uh, tiende week naar nummer 19. Zeven weken in de lijst van 21 omhoog naar 18 Alexis Jordan en The Good Girl. LMFIO en de Party Rock Anthem staan nu 6 weken in de lijst. Gaat van 24 omhoog naar 17. Zakt wel, Loca People in de vierde week omhoog van 22 naar 16. Op nummer 15, vorige week nog 18, 10 weken in de lijst Neon Trees 1983. Simple Plan, Natasha Benningfield en Jetlag in de 11e week weer een plek omhoog van 15 naar 14. Van 19 naar 13 in de 7e week Katy Perry, Last Friday Night. Bob klaar Rafael Carla, Farah Lamour in de 11e week blijven zij staan op plek nummer 12. Lady Gaga, die Age of Glory, staat nu 10 weken in lijst en zakt van 6 naar 11. En Jason Rulo Don't Wanna Go Home.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 Temperaturen maximale 18 graden. Vanavond zijn er nog eh, flinke opklaringen, maar komende nacht dan neemt de bewolking over toe. De noordwestelijke wind die waait dan matig tot krachtig en temperatuur daalt naar een graadje of 11. Morgen is het overwegend bewolkt en vanaf het middaguur gaat het flink regenen. En dat kan er met gemak weer meer dan 10 mm gaan vallen. De wind waait uit west tot noordwest en is aan zee erg hard en kracht 7 temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan uh, blijft het bewolkt en regent het stug door. De noordwestenwind die waait onverminderd vrij krachtig tot hard en temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook zondag is het dan bewolkt en regent het eh, waarschijnlijk de gehele dag. De wind waait dan eh, nog altijd uit noordwesten, overlap matig aan zeekrachtig, kracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Zondagavond dan eh, regent het nog steeds. Pas maandagnacht wordt het langzaam wel weer droog. Tussen zaterdagochtend en maandagochtend worden door de verschillende modellen maar liefst 35 mm aan water verwacht. En dat is toch wel erg nat voor deze tijd van het jaar. Noordwestenwind die waait eh, matig tot krachtig. de temperatuur daalt zondagnacht naar een graadje of 13. En daar zal je het allemaal mee moeten doen. Ondertussen komt er trouwens een nieuw, eh, <laughs> nieuw persbericht. Een vers van de bericht binnen. Want in de omgeving van de regeringsgebouw in de Noordwesten Noorse stad Oslo, is er vrijdagmiddag rond half vier een zware explosie voorgedaan. Volgens de Noorse televisie Nine Edge kanalen gaat het om een eh, bomaanslag. Hierbij bij de Noorse premier Jens Stoltenberg gewond geraakt, meldt het Noorse persbureau NTB vrijdag. De aard van de wonding is niet helemaal bekend. De premier is ondertussen in veiligheid gebracht, aldus het persbureau. Ook volgens de Noorse krant Dagadalet gaat het om een bomaanslag uitgevoerd met een eh, auto waaruit meerdere bommen zouden zijn ontploft. De bommen zouden nog niet allemaal onschadelijk zijn gemaakt. De aanslag zou zijn gericht tegen het ministerie van Olie en Energie. Er zijn minstens gewonden gevallen, maar mogelijk gaat het nog om veel meer. Sommige bebloedige beelden die, eh, zijn al te zien op verschillende internetfora's. Ondertussen wordt aangekondigd dat eh, over nu en een paar seconden er een extra nieuwsbulletin daarover op Nederland 2 is. Ik ga je niet langer ophouden als je daar naar wil kijken. Wil je er niet naar kijken? Nou, gaan hem dan gewoon op CFM. Room 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger, hoor je nu. Van Dam. Samen met Nicole Zertinger. De Coconut Tree. In de achtste week zakken ze wel van 3 naar nummer 5 in de voorkascada San Francisco. Zij staan 9 weken in de lijst. Gaan omhoog van 11 eh, naar nummer 6 in Maroon 5. En Christina Aguilera Moves Like Jacob hoorde je ook nog. Die gaan omhoog van 18 naar de nummer 8 en zijn in die vijfde week daarmee de snelste stijger van allemaal. Met die 10 plaatsen winst op weg naar de top 3 van Europa. Zijn dat dezelfde drie als vorige week? Nou, één dus in ieder geval niet, want Hombi zakt dus al van 3 naar 5. Vorige week op 9, deze week al naar 4 gaat uh, Natasha Benningfield. In de laatste week doet Pocket Full of Sunshine het weer erg goed in de lijst van Europa. I Oh. gonna shake me, never gonna shake me. I got a bucket, got a full of sunshine. I got a love and I know that it's all mine. Oh, I know, I know that it's all mine. Wish that you could, but you ain't gonna me. Do anything you can to control me. Oh, you can't control No, you can't control me. without you nummer 3. Zijn single inderdaad Not Over You. Deze week in de lijst 4 zittenblijvers. Nog 2 zittenblijvers te gaan. En ook nog 2 platen te gaan. De top 2 blijft ongewijzigd. Net als vorige week dus een handen. In ieder geval van Coldplay. Every Drop is a Waterfall. De nummer 2. 7 weken staan ze nu trouwens in de lijst van Europa. En vooruit op nummer 4 ook nog Natasha Benningfield. Dat pak het voel op Sunshine. Nou, het is te hopen dat we nog wat zonneschijn gaan zien.